EU-medewerkers verwachten dat het luchtverkeer vandaag voor een beperkt deel weer op gang kan komen. Toch is het beeld verdeeld. In Oostenrijk is het luchtruim weer open en vanaf Rome en Madrid kan ook beperkt worden gevlogen. Maar in Noord-Italië is het luchtruim weer gesloten, kort nadat het was opengesteld. De grote internationale luchthavens van Londen, Frankfurt en Parijs zijn nog dicht. En Schiphol blijft tot zeker twee uur vanmiddag gesloten. De gevolgen van de vulkaanuitbarsting op IJsland zijn in grote delen van Europa nu al vijf dagen voelbaar. Meer dan 63.000 vluchten zijn al geannuleerd, 7 miljoen reizigers werden daardoor gedupeerd. En de economische schade door de vulkaanuitbarsting is inmiddels groter dan die na de aanslagen van 11 september 2001. Dat zegt de Europese luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de schade voor de luchtvaartsector op 250 miljoen dollar per dag. Vrijdag ging de IATA nog uit van 200 miljoen dollar. Volgens de organisatie zijn de maatregelen die de Europese regering hebben genomen onvoldoende. De IATA wil dat er op korte termijn weer gevlogen wordt waar dat kan. Het beleid om op basis van theoretische modellen het hele luchtruim te sluiten werkt volgens de organisatie niet. Gasterra, het bedrijf dat het Nederlandse aardgas verkoopt, heeft de omzet het afgelopen jaar met meer dan 5 miljard euro zien dalen tot ruim 18 miljard euro. En dat is een daling van 25 procent, staat in het jaarverslag. Oorzaken zijn de economische crisis en overschotten op de gasmarkt. Gasterra is voor de helft eigendom van de staat. De andere helft is in handen van Shell en ExxonMobil. Omdat het grootste deel van de gasopbrengst in de schatkist vloeit... is de omzetdaling een tegenvaller voor de rijksbegroting. Hoeveel de gasinkomsten van het Rijk in 2009 precies bedroegen...